9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk hebben zich tien kandidaten gemeld... voor de opvolging van Theresa May als leider van de conservatieve partij. May trad vorige week terug als partijleider... en stopt ook als premier zodra er een nieuwe leider van de conservatieven is. Al die kandidaten voor haar opvolging zijn voorstander van de brexit. Onder hen zijn milieuminister Michael Gove... de voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson... en oud-brexit-minister Dominic Raab. Johnson lijkt de grootste kanshebber te zijn. Na een reeks stemmingen blijven er uiteindelijk twee kandidaten over... waar de partijleden uit kunnen kiezen. In de week van 22 juli wordt de uitslag verwacht. De toekomst van de 15 Nederlandse vestigingen van Hudson's Bay is onzeker. De Canadese warenhuisketen verkoopt zijn minderheidsaandeel in de Europese winkels aan een Oostenrijkse investeerder. De filialen in onder meer Amsterdam, Haarlem en Den Bosch presteren niet goed. Hudson's Bay heeft eerder bezuinigingen aangekondigd. Het geplande bezoek van minister Bijleveld van Defensie aan de Bovenwindse eilanden en aan Curaçao gaat niet door. Bijleveld is samen met de commandant der strijdkrachten Bauer met een VIP-vliegtuig gestrand op de Azoren. Het toestel, een Gulfstream van de Koninklijke Luchtmacht, heeft technische problemen. Deze week werd bekend dat het in de verkoop gaat. Defensie overweegt een andere Gulfstream aan te schaffen. Vanuit het hele land zijn er meldingen van een pinstoring op Twitter... en op allestoringen.nl melden honderden mensen dat ze in de winkel niet kunnen pinnen... en het lijkt erop dat vooral Albert Heijn is getroffen. Volgens KPN worden de problemen veroorzaakt door een firewall... die bij Ahold wordt gebruikt. Die filtert het dataverkeer en moet foute data tegenhouden...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 Ik heb hem heel gauw weggedraaid. Want anders horen we de, de, de stem van Leo Blokhuis er ook tussendoor. Het is een opname die gemaakt is in dat eh, programma van, eh, van Blokhuis op de zondagavond. En daar was Ruud eh, met de complete band te gast. En een van de nummers die hij daar heeft laten horen was Erasing Mountains. Er bestaat ook nog iets spectaculairs op YouTube wat hij er ook op gezet. Zijn opname bij ons in de studio. Als we toch even tijd over hebben, dan zullen we die ook nog even laten horen. Maar goed, dat, dat bewaren we even voor straks. Ehm, nu hebben we nog een vol uur er ja, min of meer nog voor ons. En uh, te gast vanavond is Bas Romein. Dus eh, we gaan hem er weer even bij halen. Want hij zit toch naast ons eh, in... ja. Ehm, ja heb jij eigenlijk iets met... zit er nog in de familie Romein nog iemand die ook muziek heeft gedaan? Of, ja, nou, ik heb wel veel aan mijn, aan mijn moeders kant. Ja. is een redelijk muzikale kant. Iedereen speelt wel bijna iedereen speelt een instrument. En iedereen kan ook wel gewoon redelijk zingen. En, eh, eh, mijn eh, nicht, die heeft dus Anouk Slik. Ja. ja, die kennen wij. Anouk Slik. Dat is mijn, die is hier geweest ook. <laughs> nou, dat is mijn, mijn nicht. Is dat, is dat jouw nichtje? Ja, ja, dat is leuk. die, die hebben we ook nog een keer gespot. Uh, nog niet eens niet gespot. Zij heeft meegedaan bij de Rob Agda Award. Klopt. Klopt. En eh, zij is hier ook eh, geweest. Eh, ik vind dat zij toch ook wel haar vak wel verstaat. Wel verstaat ja, ik wist niet dat je... Het is, het is weer bizar, hè? Die muziekwereld is allemaal zo klein. Ja, <laughs> toch wel. <laughs> het, is het een volnichtje van je? ja. Ja? Oké, dus dat, dat heeft met name van de kant van moeders te maken. Zeker, Is dat ook een slik? nee, dat is een Dijksma. Een Dijksma, oké. Maar volgens mij heet Anouk Slik niet uh, Slik, maar gewoon anders. Ja, dat zou kunnen. Dus <laughs> ja, ja geslikt. Goed. Met Maar eh, voor zover jij weet, eh, doet zij nog eigenlijk wat? Want uh, we maken eventjes nu, een sprong, zijsprong. Want dat vind ik wel weer grappig. Niet, ineens komt de naam aan Slik weer ineens naar boven. <laughs> ik, ik heb nog wel iets hoor, overigens. dan moet ik even zoeken. Want volgens mij heb ik zeker nog wat, wat staan in het eh, even kijken. Ja, kijk, kijk hier heb ik nog wel wat. Ik heb al nog wat. Ja, een, eh, een, EP uit, uh, poeh, wat zal het geweest zijn? 2016, 17. Ja, daar heeft ze, en ze heeft ook nog daar twee Nederlandstalige nummers op achtergelaten. wij hebben wel het nummer Pixie Dust hebben we een paar keer gedraaid hier. Dus dus ja, dat, eh, dat, eh, nou, maar we, kijken wel als we nog tijd over hebben... dat we dan <laughs> nog eh, dat gaan doen. Want het, het zit uh, nokkie, nokkie, nokkie, nokkie vol. maar goed, dat is de muzikale kant van de familie. Ehm, nou ja, dat is de, ook weer de dooddoener... en ook een beetje een clichévraag. <laughs> Zijn er muzikale voorbeelden ook voor jou, wat dat, uh, wat dat er gaat? Ehm, ja, het zat wel altijd... ik weet nu inmiddels ook welke stem daarbij hoort. John Major. Ah, wel mee. ja, dat ah. was de stem van eh, de man eh, die ik zocht. Daar, eh, nou, dat is een Dat is goede stem. Daar doet jouw stem eigenlijk ook een beetje aan denken. Ah, dus, nice. Ja, ja, ja. Klinkt goed. Dus dat, was die, die, die, man. Maar goed, voor, mij is het, voor mij is het Ed Sheeran vanaf het begin. Ja, ja, ja. ja. En omdat ik gewoon zijn muziek vond ik gewoon heel erg aansprekend. En Het was gewoon, gewoon goed. En een beetje in, in het begin zeg maar, van zijn tijd soms, volgens mij een beetje. En eh, nu eh, eigenlijk niet heel veel nee. voorbeelden. Gewoon, ik luister gewoon van alles en nog wat. Ja, ja oké. En misschien eh, denk je van, kijk je ook wel eens een beetje de kunst af van... Nou, dat zou je toch ietsje anders gedaan hebben. Soms, soms wel, <laughs> niet vaak. Daar hou ik ook gewoon liever voor me. Maar, eh. <laughs> nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, eh, eh, ik bedoel muziek is al, op basis natuurlijk van wat er al is geweest. En op een gegeven moment ga je er zelf wat mee, lopen stoeien. Ja, precies. Dus, dus ja. Nee, maar nee, eh, ik, ik, luister van alles. Ik, eh, ik vind alles wel, alles wel lekker klinken. Zolang het, maar uh, goede vibe is, goed ritme erin zit. En dat ik er gewoon van kan genieten. Hè. vind alles wel prima. Ja. Heb je ook plannen, nu je met de nummers aan de slag bent... dat je toch iets, nou ik zou wel iets, iets, iets willen hebben... dat het ook voor het nageslacht van... Hey, ik heb ooit nog eens een EP of zo uitgebracht... Ja, ja. Of is dat toch weer een, eh, een tikje te ver? Is dat, ja, ik weet niet. Het lijkt me in ieder geval wel gaaf. Maar ik, eh, ik, ga, dit jaar ga ik studeren. Wat ga je doen? Studeren, eh, toegepaste psychologie. Dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders. Ja, maar misschien ja. kun je de psychologie natuurlijk wel gebruiken om daar weer, weer wat in toevoegen. Wat, ja, in toevoegen. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat kan natuurlijk wel. Weet je, ik bedoel, er zijn creatieve figuren genoeg die dat soort dingen wel bedenken. Dus wat, wat, wat zou dat? Eh, eh, nou ja, goed. We gaan je zo nog, natuurlijk eh, nog even horen... wat betreft een aantal nummers die je nog hebt staan. We gaan weer even verder met de muziek van het lijstje. dit is weer muziek uit de buurt, zeg ik dan altijd maar. En dit is een van die nummers... ja, ook muzikale helden. Eh, Esme Gabeler die heeft eh, onder andere deel uitgemaakt van... Lisa de Lumberjacks en Bono Heinke. Dat is eh, een van de mensen die ook nog deel uit heeft gemaakt van Rhino. En ze hebben nu, ja, met nog een paar anderen hebben ze elkaar gevonden in Panda En dit is het nummer wat ze hebben uitgebracht. En dat draaien we ook al een paar weken achter elkaar. Run heet het nummer. Groningen aangereikt door een van eh, de mensen van eh, eh, een agentschap waar wij veelvuldig mensen ook hier van in de studio hebben. Hallo Man komen uit Groningen en hier in het blokje wat hier achter zit, daar komt ook daadwerkelijk ook iemand Mee uit Rotterdam ook alweer. Ja, ja, ja. Waar komen ze? Nou, niet. Ik geloof niet helemaal. Ja, de Die komt volgens mij weer uit hier uit de buurt. Uit Amsterdam. Uit de regio. Eh, want als ik eh, de naam Thomas Brugger uh, roep. Dan denk ik van dat is niet iemand die in, in Rotterdam bezig is. Of wat dan ook. Benjamin Fro. Die komt 20 juni komt hij hier naar de studio. Ehm, om zijn materiaal te laten horen. En hij wordt vooraf gegaan niet live, maar wel door het eh, product wat eh, de dame in kwestie heeft achtergelaten, Jaskelis. En de laatste single van haar heet Forever. into light. Oh, love so I am blessed, my baby. I If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one if you do me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one if you do me like my boo. No one, nobody find past you. one I want. subject. All my study is the object. Shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved, got me saying, oh my, take a look from close by. Yeah, Take a look from close by my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high. Trying wanna be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your mind right. I got a story to tell, started way back when I wasn't able to tell a little, but I didn't know I myself, started seeing himself Based on the truths of the other, defending my own with a stutter Looking for a reason for breathing, escaping the gaze that was shaping my being Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks I ain't got no fucks to give, I really need my fucks to live The rest of my story Both Sides van Benjamin Fro. Daarvoor Jaskelis en eh, Forever. We gaan eh, weer eh, luisteren naar Bas. Want die heeft mij net wat toevertrouwd dat er ook nog een nummer is wat heel persoonlijk is. En dat, ja, Bas, vertel zelf maar. Want dat, dat schijnt wel iets bijzonders te zijn wat we zo gaan horen van je, toch? Ja, dat is, het is gewoon ja, persoonlijk. Ja ik weet niet wanneer ik dit geschreven had. Volgens mij ergens, ergens eind vorig jaar, volgens mij. Of ja. Ongeveer, ik weet niet meer precies. En lag er een tijdje en ik wist niet zo goed wat ik ermee moest doen. Dus ik dacht, zal ik hem afmaken? Ja, ik maak hem af. Ja. En eh, ik wou er ook tegelijkertijd mee experimenteren. Want het is niet wat ik eh, normaal doe. Het is ook niet... Eh, het is wel zingen, maar meer vertellen, zeg maar. Oh, <laughs> nou, wat, we zijn nieuwsgierig. Hoe heet het nummer? Uh, stop giving up. Okay. that I have. Am I doing better now? Better than the past? With all the things I've done and all the things I've said. Is it good enough to accept all that I regret? And I'm trying to do my best here, and I'm trying to live it out. But sometimes I can't find the words to say it out loud. <laughs> and I'm more messed up than everybody sees. My thoughts go deeper than everybody simply wants to believe. And sometimes I'm too stuck in this crazy reality trying to get out and make my own beautiful fantasies. I want to be on stage, I want my music to reach young and old. But suddenly the future seems so damn cold. People ask me, how do you really feel? <clears throat> Rarely people ask me, how do you really feel? But how can I explain what I don't understand? And out of nowhere, they all tend to look so surprised. And then they ask me again, how do you always keep that smile? And then I tell them about my masks, around the thousands that I have. I put it on, it slowly fades out and then breaks in half. Then it gets really easy to hide all of those fake masks. I just leave it up to the wind and they will blow it to my past. And then I stand there clueless with my face so exposed. And then I start to feel less and less self composed. The thing is, you won't have these masks forever. But how can you be yourself when you've actually never been him. er zit toch iets van een bepaalde worsteling in. Maar ik zou bijna zeggen, keep up. Ja, zeker. zeker. En keep hope alive, zou ik bijna willen zeggen. Dus, eh, in, eh, dat soort eh, dingen denk ik, de boodschap komt wel duidelijk over. Ja. <laughs> ja. het laatste nummer, Bas, van jou. Het is um, een liefdesnummer. Het heet ehm, Your Love. Dat heb ik ongeveer anderhalf jaar geleden geschreven. Ja. Mm, dat was eh, tijdens een van mijn relaties. <laughs> ja. maar ja, eh, dit was er uiteindelijk het gevoel erbij. Ja, oké. Wat ik er nu eigenlijk precies weer zo bij heb. ja, horen. maar eh, Your Love. Ja, ja. of you. I'm out of control. Sorry, je bent gewoon even helemaal kwijt. <laughs> Maakt niet uit. We gaan het gewoon nog een keer. Eh, we gaan het, gaan het gewoon proberen. Rustig aan. door, door het eh, vorige nummer, denk ik. Ach, juist. shines on your face. I can feel your warm embrace. afraid of the dark Cause I know that you will guide me <laughs> Dat was het. <laughs> Ehm, we gaan eh, weer even verder met het eh, lijstje wat, eh, wat we hebben staan op Facebook. Dus dat gaan we nu weer verder afmaken. Hier is een van de mensen die meegedaan heeft bij de theatertournee van de, de Cosmic Carnival. ja, het, het is eigenlijk min of meer een, een alter ego. Wies de Louise, maar we kennen het natuurlijk onder Catskills en Dead Man's Mouth.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 Want het was namelijk niet de bedoeling dat ik dit nummer ging spelen. Want het was namelijk het, dit de bedoeling dat ik dit even liet horen. Van Jeroen Rama's nieuwe album hebben we in geval van regen, want zo heet het album. Zelfs Jaap Koper gaat nog wel eens een beetje nat. we bellen nog wel, zo heet het nummer in de waag aan het plein om te proberen iemand te zijn in de roes van het leven en de roes van de wijn vroeg ik me af of ik met je kon zijn breng me de dromen breng me de nacht wacht tot de schemer het daglicht verzet we hielden ons vast aan een zorgeloos zijn. We hadden elkaar en we hadden het fijn. We konden niet weten dat op een dag alles verandert en niks blijven maar. Breng me de dromen, breng me kon Ja, ja, ja, ja. Eh, het, het, heet ook nog niet eens De, de Waag eh, van het, eh, aan het Plein. Zo heet het een nummer. En, <laughs> dus ik, zoals ik doe dingen die, die vanavond niet helemaal in de haak zijn. Ehm, goed, Ruud Haveling, volgende week komt hij. Ehm, daarnet hadden we dus een opname die in het eh, programma van Leo Blokhuis. Maar we hebben er zelf ook één hoor. Dus eh, niet dat je denkt van... Eh, hebben, we, hebben we dus nou iets, iets niet van onszelf? Jazeker, die hebben we ook. Kijk, dit bijvoorbeeld komt uit onze eigen studio. Why We're Here. En dat heeft hij geschreven toen hij op een gegeven moment... naar buiten zat te kijken van naar de maan. En toen kwam hij op dit liedje uit. get up at four in the morning and I'm leaning out my bedroom window outside the house where no one's living. There's a woman sitting looking up at the sky. She's taking pictures of the moon's eclipse in her. notice me watching her hiding blessedly underneath the shiny stars. So here we are, two perfect strangers in our breathing spacesuits, spinning round on a giant rock floating to watch it cast its shadow into oblivion. dat was hem. Eh, een, eh, een, opname die wij eh, hebben gemaakt destijds in 2017 toen Ruud hier in de studio was. En dat nummer Why We Were Here, dat was niet alleen dat hij naar de maan stond te kijken, maar ook zijn buurvrouw, die, of tenminste in ieder geval, hij was niet de enige die keek naar de maan. Midden in de zomer was dat en toen heeft hij dat liedje geschreven. Ik weet niet of hij dat volgende week ook gaat doen, dat liedje, dat zullen we dan wel aan hem vragen. Maar in elk geval... Eh, vond ik hem nog wel even leuk en interessant genoeg om hem eh, te laten horen. Jeroen Rama was dat eh, met De Waag aan het Plein. Want het was dus niet We Bellen Nog Wel, maar het, een ander nummer. goed, maar dat, dat kan. We hebben er nog, nog een paar die we nog over hebben.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 Ooh. komt weer mooi uit met de tijd wat dat betreft. Eh, het was uh, You're Ready to Dive. En daarvoor Lizzie V met eh, Little Big Secret. straks veel plezier met uh, Vader Veugen en een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. En dit is de laatste voor vandaag bij Alternative FM. De Comedy of Distance van Alaska sluit deze 16 juni af. Is hier gedenkwaardig? Nou ja, misschien een beetje. Tot volgende week. Dag. waits to see the end of the world in our eyes.